Nog altijd wordt er flink gevochten in het land, onder andere in grote steden als Kharkov... Maar hoe het er precies voor staat is moeilijk te zeggen, vertelt correspondent Iris de Graaf. Wat wel opvallend is, is dat tot nu toe de Russische troepen eigenlijk alleen vooral rondom de steden aan het vechten waren. Rusland lijkt echt steeds te willen volhouden dat, eh, dat het alleen om een militaire operatie gaat. Om militaire infrastructuur uit te schakelen en niet om steden en burgerslachtoffers. Maar nu die troepen dus toch eh, het hart van Kharkov lijken te naderen... lijkt dat een stap verder te gaan. En eh, kan het er ook op wijzen dat, het, dat die stad wellicht ingenomen gaat worden. Maar ook dat krijgen we hier niet bevestigd. De Duitse bondskanselier Scholz trekt vanwege de Russische inval 100 miljard euro extra uit om het Duitse leger te mobiliseren. Hij noemt de Russische agressie een keerpunt in de geschiedenis en ook dat de wereld niet meer hetzelfde is. Het Nederlandse kabinet trekt 20 miljoen euro uit om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Het geld is bedoeld voor voedsel, water en medische zorg voor mensen die op de vlucht slaan. Daarnaast biedt Nederland ook nog een half miljoen euro voor de eerste opvang van vluchtelingen in Moldavië. Daar kunnen 7000 mensen mee geholpen worden met dekens, slaapzakken en tenten. Op meerdere plekken vindt op dit moment, eh, vinden op dit moment solidariteitsdemonstraties plaats. Onder meer op de Dam in Amsterdam en op de Grote Markt in Groningen... komen mensen samen tegen de oorlog en voor vrede en veilige vluchtroutes... en opvang van Oekraïense vluchtelingen. Meerdere sloten in de Betuwe kleurden gisteren oranje. Het water lag vol met honderden gedumpte sinaasappelen. Een wijkagent zag dat er schimmels op de sinaasappels zaten, dus dat ze ook niet meer te verkopen waren. Wie het oranje fruit in het water heeft gekieperd, dat weet de politie nog niet. Nog niemand heeft een tip gegeven.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 Gaat als het goed is niet al te lang meer duren. De eh, vertraging is daar nu een kwartier. verder is het erg druk richting de stranden. En dat merk je onder andere op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort.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 I turned the other cheek. Yeah. I thought you were different, but you're like the rest is true. Why did you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claimed to be was a lie, lie.